De officiële uitslag volgt zondagavond als alle EU-landen hebben gestemd. Nederland mag een Surinaamse drugsverdachte uitleveren aan Suriname. Dat heeft de rechter in Den Haag beslist. Het Openbaar Ministerie in Paramaribo verdenkt hem van betrokkenheid... bij het doorvoer van cocaïne en deelname aan een criminele organisatie. Vorig jaar landde bij zijn bedrijf een vliegtuigje met 500 kilo cocaïne. In de omgeving werd ook een duikboot ontdekt, vermoedelijk voor vervoer van drugs. De verdachte wist naar Nederland te vluchten, maar hij kan dus nu worden uitgeleverd. Een politiebureau in Tilburg is per direct gesloten nadat agenten opnieuw onwel zijn geworden. Gisteren werd het bureau al tijdelijk ontruimd nadat vijf agenten ziek werden door het inademen van een vreemde geur. Nu ook vandaag agenten onwel zijn geworden is besloten het bureau te sluiten totdat de oorzaak duidelijk is. Een eerste onderzoek wijst uit dat de klimaatbeheersing in het pand verontreinigde filters heeft. Morgen wordt het politiebureau in Tilburg verder onderzocht. De 17-jarige VMBO-leerling heeft via de rechter afgedwongen... dat hij toch naar het eindexamengala van zijn school in Woerden mag. De jongen was niet meer welkom op het feest... omdat hij zich ernstig zou hebben misdragen op de laatste schooldag. Schoolpersoneel wees de jongen aan als een van de daders... waarna hij voor straf niet naar het gala mocht. Volgens de rechter was dat ten onrechte. De school in Woerden had eerst zijn kant van het verhaal moeten horen... voordat ze de straf oplegde.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 Komt van het tweede album. En de eh, bedoeling is dat we ze in juli hier naar de studio gaan eh, lokken. Of dat gaat lukken, dat is vers 2. En als het zo doorgaat, dan denk ik dat wij gewoon door de hele zomer doorboemelen met alles en nog wat. En ja, ik zag ook dat waar Louis morgenavond naartoe moet... De, Piers Songwriters Guild. Het zou mij niks verbazen als Dan Line daar ook eh, aanwezig is. En die, die gaan in november hun album presenteren. Dus wat dat gaat, eh, gaat het eh, heel rap. Maar misschien kunnen we ze nog even voor die tijd hier in de studio kunnen strikken. Je weet het maar nooit. Um, ehm, 7 minuten over 9. Welkom bij dit tweede gedeelte van Alternative FM. En we gaan een beetje door, maar nu een beetje met de Streetwise. Hier is Kelis en haar nieuwe single vorige week uitgebracht, Forever. into light. Omoge. Oh, Your love is a blessing, so I am blessed, my baby. I want make we day forever. If you fall, we go rise up together. You be my melanated king, and I appreciate you. No one feed do me like my boo. No one, nobody find past you. dress. All I know is that I need light for the darkness. That I only live life if I die death. And I know that it might be hard to digest. I'm in my zone, in the rhizome. of respect multiplicities can be incorrect, and we are all free Everybody to connect. I know just trying to get by. Everybody I love, showing me the most high. Everybody got a story you can see from both sides. Everybody can be loved, got me saying, Oh my, take a look. from close by. Take a look from close wanna come in my face. Take a long look and then tell me my race. Tell me my place. Tell me I'm this or I'm that. Tell me I'm white or I'm black. Tell me I'm Jewish, but I don't get confused with all of that talk, cause I know that's bullshit. My skin is white, but my fro is tight. I'm not Jewish, black or white, cause that's stupid. I don't wanna reproduce it. I just wanna do this. Give you this music. When you ask somebody what their race is, realize that's racist. Realize that there are no races. That's just some idea we were raised with to distract us from the right races we facing. Trying to get away, so we racing the high tryna be fly, but I ain't picking no side. Say I'm replacing my race with a vibe, taking my life for a ride. I don't need pride, no. But I take a lot of self love on the side. Everybody I know just tryna get by. Everybody I know just tryna get by. Everybody get your money. tell. Started way back when I wasn't able to tell. A little but I didn't know I didn't believe in himself. Started seeing himself based on the truth of the other. Defending my own with a stutter. Looking for a reason for breathing. Escaping the gaze that was shaping my being. Hoping and wishing to one day wake up without all of the fucks. I ain't got no fucks to give. I really need my fucks to live. The rest of my story. Everybody get your money. dat waren ze. De mm, Kellers en Benjamin Vrouw. En Benjamin Vrouw die komt hier 20 juni hier eh, spelen bij ons. En dat eh, zal... Eh, nou, het zal heel erg bijzonder zijn. Dat, dat sowieso. Nu, tijd voor nog een blokje. En dat is van Leunaar, die hier ook geweest zijn. En daarachter hoor je Ruud Houweling. En dat is de bedoeling dat hij hier nog langs gaat komen. Zal ook waarschijnlijk in juni zijn. Leuna met Stars Line. Cristo. was eh, Ruud Houweling met uh, Dead Again. Het nummer wat hij eh, eigenlijk eerst heeft nog geschreven... ten tijde dat hij nog met Cloud Machine bezig was. Waar ook nog Richard Lagenwij nog onderdeel van uit heeft gemaakt. Die kennen we, nog, die kennen we nu als een van de bandleden van de Tiger Pilots. En dan weet je ongeveer wel eh, uit welk hout eh, gesneden dit is. Um, goed, dead again. Eh, de bedoeling is dat Ruud ook volgende, volgende maand hier naartoe komt... om een deel van dat materiaal te gaan spelen. En natuurlijk waarschijnlijk ook nog wel wat nummers van die Erasing Mountains. Want die heeft hij ook nog achtergelaten. Stars Line hoor je daarvoor. En dat was van Leuna. Twee dames, identiek. Eh, want, nou, bijna identiek. Want het is een tweeling. En ze houden zich tegenwoordig op in Brabant. Eh, in Tilburg, Breda, die komt rijden. Maar ze komen oorspronkelijk hier uit de buurt. Dus. Want ze hebben namelijk meegedaan aan de Rob Akda Award. Het is weer tijd eh, voor de andere kant. We will listen to some music from Louis Albury. Tomorrow he will play some music and songs by eh, in the last eh, season's night from the Pius Songwriters Guild in Volendam. And now he is here. So Hello. we will be curious about uh, the the next two two songs or next yeah. two uh, parts okay. which you will play. So the next one is um, from uh, a band that I play in with some friends of mine. We're called Julius Lavallen, mm -hmm. and uh, we released our debut album last summer. This is a song from that album, it's called Mono Boy. in my palm. The spine. Then Will It Be. The last uh, song of the last uh, instrumental, I think. No, not it's, an instrumental. change of plan. A change of plan. <laughs> yeah. Um, you you will surprise us. Yeah. <laughs> yeah. Um, this is a song I wrote with my friend Billy, yeah. who uh, he also plays in in Julius the Valen in the band. Yeah. And we wrote this song together. It's called Stroller. All right. if you will see Louis, then you will have to go to Volendam. Because he will be there uh, Friday night, tomorrow night. And the piers in Volendam. And then you will hear about, or you will you can listen about uh, anything what he will play tomorrow night there in Volendam. Sounds good to me. <laughs> I'll see you there. Yeah, thank you very much. Thanks for having me. <laughs> Yeah, all right. <laughs> Eh, dat was uh, Louis Albury. Ehm, dus de mensen die hem eh, nog morgen aan het werk willen zien... die kunnen dus bij de Piers terecht. Ehm, ja, dat vergeet me even voor het goede Engels. Ik spreek het ook niet helemaal dagelijks. Probeer er ook een beetje in het beste van te maken wat dat er gaat. Ehm, van Piekeren en eigenlijk ook zijn secondant Johan Fransen... die zijn op een gegeven moment in de muziekwinkel terechtgekomen in boven Smilde. En toen hadden ze op een gegeven moment eh, iets eh, leuks bedacht. Ze gaan eh, op een gegeven moment de geluidsapparatuur of de instrumentarium gebruiken... om een song te, ja, opnieuw te spelen. En dat heeft een resultaat opgeleverd. vorige week is die online gekomen. Toen had ik hem even over het hoofd gezien... totdat ik een beetje een mopperende Johan Frans... Hey, heb je niet op zitten letten? Die, ja, ik had hem wel gezien, maar ik had het stervensdruk. Dus, eh, en dan zie ik wel eens eh, dingen over het hoofd. Alsnog, de storm is over. Maar dan in een hele akoestisch jasje in die muziekwinkel in Bovensmilde. En die storm is over. Dit is ooit geschreven voor een bekende zangeres. Maar die vond de tekst een beetje confronterend. Dus daarom hebben de heren hem zelf uitgebracht. zeker weten het al lang niet meer wist. Ben ik mezelf verloren, ergens in jouw mist. Mij en mijn beste vriend ongelooflijk heb vergist. Tot de dood ons scheidt door een ander werd beslist. Al mijn dromen voor je aan de kant gezet. Je alle ruimte gegeven in mijn veel te kleine flat. Blind vertrouwd op de joker gewet. In iedere schaduw zie ik jouw silhouet. De storm is over, het feest is voorbij niet te geloven. de zon weer van mij. Ik heb eindelijk de sprong gewaagd, de pijnen op mezelf gericht, om te zijn wie ik ben. De storm is over. Ik kus mijn spiegel, iedere dag zit weer geweldig in mijn vel. Nu ik in mijn hemel ben en niet meer in jouw hel. Nooit de stiltes meer die ik in je ogen las. Je hebt me nooit gevraagd of ik wel gelukkig was. over, het feest is voorbij. Niet te geloven, de zon weer van mij. Ik heb eindelijk de sprong gewaagd, de pijlen op mezelf gericht, om te zijn wie ik ben. De storm is over your storm is over. The mm. storm is over. dat was Levi. En eh, dat nummer dat heet... En dan zal ik even kijken. Shelter, dat heb je kunnen horen. Daarvoor hoorde je Van Piekeren met eh, De Storm is Over in een speciaal eh, uitvoering. Nou, als Louis... When you are going tonight or tomorrow night to Volendam... There is a big chance that you will hear about Alaska. Ah. nou. That's, that's the band, band from, from, Frank. Yeah. That's the band from Frank. Cool. Yeah. I are you are you are you curious about what he is uh, made up? Made, very. Yeah? yeah? Very. Well, I uh, <laughs> I will play this song, "The Comedy of Distance" from Alaska. just the way you act. the things to people, it's a fact. You a liar, you a cheat. Be far away from me. Don't need your negativity. Know your tricks, know your schemes. Glad I figured out it ain't nothing what it seems. Cause you're a danger, you're like a stranger. You're like a bad song written on a paper. You ain't no writer. You ain't no friend. Don't give a shit by the way how things went. By the way how things I just don't dig your style. Had me believing there was something for a while. You know exactly what you did. Pretend to be my friend is what it is. Been here before. things would end. Don't give a shit by the way how things went. Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh. I don't give a shit. I don't give a shit. I don't give a shit by the way how things went. I don't give a shit, I don't give a shit, I don't give a shit by the way how things went. I don't give a shit, I don't give a shit, I don't give a shit by the way how things went. I don't give a shit, I don't give a shit, I don't give a shit. en de leiders. Dat eh, betekent ook meteen eh, dat je antwoord op eh, de vraag krijgt van wie zijn dat? Nou, dat is een Rotterdamse band. En dit is het onder andere het werkje wat ze in 2018 hebben uitgebracht. Het eerste album, het tweede album is onderweg. En de lead vocals wordt gedaan door Vivje Poederson. Ja, zo hoor je nog eens wat. En het eh, grappige is, dat moet ik er ook even bij zeggen... dat het een, eh, nou ja, eigenlijk een mengelmoes is van alles en nog wat. Eh, jazz, reggae en soul. En soms doet mij de stem van deze frontvrouw... nog wel een beetje denken aan Amy Winehouse. Maar goed, dat is even terzijde. Daarvoor hoorde je een nummer van... Ehm, moet ik even denken, dat was Alaska inderdaad. Dan heb ik nog, nog iets wat ik heel fijn moet draaien. Want dat is een... Een band die onder andere heeft meegedaan aan de groep Akda wordt. Maar ze hebben iets gedaan wat nou aansluit op de droom die wij in Zandvoort in vervulling hebben zien gaan. De Formule 1 komt terug naar Zandvoort. En zij hebben er al een song over geschreven. Pole Position van Last Wave. was de Last Wave eh, met eh, Pole Position. Ehm, Het is mei maand, finale oh, maand. Maar dat is even niet de bedoeling. Eh, dat er even iets van een reclame tussendoor komt. Ja, dat is mooi met, met YouTube. Maar dat, dat gaat toch even mooi niet door. Ehm, we will... Ehm, we will finish our show. so... <laughs> Dus, I like uh, to thank you very much for coming. Yeah, thanks for uh, having me. Uh, I know uh, you're a little bit, you're starting now, or you are at your own, yeah. Yeah. Because for songwriting, and, and yeah. the reason why you is that now it's the time for songwriting. Yeah, yeah. I feel like uh, comfortable. comfortable, yeah. yeah Finally, yeah. the I feel like the songs are good enough to put out into the world. Yeah. Are yeah. you a little bit shy to to sh show them? If they're not, yeah, a little bit. If yeah. they're not, if they're not good enough, then I don't want to show them. But All as right. soon as they are, then I'm very happy. Yeah. <laughs> yeah. Uh, and and now you're still working about that. Yeah, yeah, yeah for sure. Always writing. Uh, tomorrow night you will get some oh, tips, God. tricks. I'm, I'm almost, <laughs> I'm scared now. uh, <laughs> well, I, I think uh, uh they will help you. Yeah, I think so too. They're nice people, yeah. so they will help you. Great. Yeah. I'm very excited. Th thanks, thanks for coming. Yeah, thanks so much for having me. And, it's been a uh, pleasure. and uh, I hope that you will uh, give some, yeah, excitement uh, tomorrow night there. Thanks. In, yeah, in me too. Yeah. <laughs> me too. Thanks, Louis. Thanks a lot. Yep. Eh, dat was hem, eh, Louis Aubrey. Eh, hij is morgen dus te bewonderen in de Piers Songwriters Guild avond. Nu nog muziek. Hier is bijvoorbeeld Run van Panda Noir. Dat was een run van eh, Panda Noir. En eh, het is ook meteen eh, bijna het einde van dit programma. We hebben er nog eentje en dat is deze van Catskills. Met Dead Man's Mouth. Straks veel plezier met Vader Veugen en Peaceful Radio.